7 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Dayton, in de Amerikaanse staat Ohio, is een waken gehouden... voor de mensen die gisteren zijn doodgeschoten in een bar. Honderden mensen verzamelden zich in de drukke uitgaanswijk... waar gisteren negen mensen werden doodgeschoten en 27 gewond raakten. Bij de herdenkingsdienst werden duiven losgelaten, bloemen gelegd en werd gezongen. Ook werden de namen van de slachtoffers voorgelezen. Een toespraak van de gouverneur van Ohio werd onderbroken... door een skanderende menigte die hem oproep om iets te doen tegen het wapen geweld in de VS. En de regering van Mexico dreigt met juridische stappen... naar aanleiding van de dodelijke schietpartij in El Paso, Texas. Zaterdag schoot een man uit Dallas in een filiaal van Walmart in El Paso 20 mensen dood. Onder hen waren zes Mexicanen. El Paso ligt dicht bij de Mexicaanse grens... en er wonen en werken veel Mexicaanse, Mexicanen. De Mexicaanse regering spreekt van een barbaarse daad. De demonstranten in Hongkong brengen het één land, twee systemen principe in gevaar, zegt Carrie Lam, de hoogste bestuurder van Hongkong. Ze refereert daarmee aan de speciale status waardoor Hongkong meer vrijheden heeft dan het Chinese vasteland. Lam sprak op een persconferentie over een extreem gevaarlijke situatie. Het was voor het eerst in weken dat ze van zich liet horen. De betogers vinden dat China de vrijheden in Hongkong aantast. Ze proberen vandaag het verkeer en vervoer in de stad lam te leggen. Er staan veel files, honderden vluchten zijn geschrapt. Cyprus doet een beroep op Nederland en een aantal andere landen om migranten over te nemen. Het enige opvangkamp op het Griekse deel van Cyprus zit overvol. Steeds meer migranten proberen via het Turkse deel van Cyprus naar het EU-gedeelte te komen. De Cypriotische minister van Binnenlandse Zaken heeft er geen vertrouwen in, zegt hij, dat er snel een Europese regeling voor herverdeling van migranten komt en vraagt daarom landen afzonderlijk om te helpen.